Er zijn drie keuzes, zegt deze verslaggever van RTV Noord. In de eerste plaats eh, kun je een aannemer langs laten komen om alle schade te laten herstellen. Dan optie 2, als je graag geld wil op je rekening, dat kan ook. Dan kun je kiezen voor een, eh, een vaste vergoeding van 10.000 euro. En daarmee wordt de schade in één keer vergoed. Er is ook nog een derde optie. Een deskundige beoordeelt de schade en die wordt uitgekeerd. Vervolgens kunnen bewoners de schade zelf laten herstellen. Op het strand bij Noordwijk is een lichaam gevonden. Gisteravond was er al een grote zoekactie... nadat op een strand verderop achtergelaten kleding was ontdekt. Er werd urenlang met reddingsboten en wagens gezocht... maar dat leverde toen niets op. De politie onderzoekt nu om wie het gaat... en hoe die persoon om het leven is gekomen. En goed nieuws op je loonstrookje. Vanaf 1 januari hou je elke maand waarschijnlijk een paar tientjes meer over. Bij mensen met een modaal salaris van 3400 euro bruto in de maand... gaat het volgens een loonstrookjesbedrijf over 80 euro. Dat komt doordat de belastingregels van de volgende maand iets veranderen. Het is december, de tijd van de eindejaarslijstjes. Vorige week werd er eentje afgetrapt. Wie oh wie heeft de slechtste slogan? En de winnaar is Tutut Fietverhuur in Castricum. Eigenaresse Marieke is stiekem best wel trots op de prijs. Ja, ik ben echt ontzettend blij dat ik gewonnen heb. Eh, de nominatie kwam echt als een totale verrassing. Een vriendin van mij die eh, hoorde thuis op de radio en die belde mij. En nou ja, toen dacht ik, er zit maar één ding op, nu wil ik winnen ook. Ja, en met welke slogan dan? Nou, daar komt hij. Put the fun between your legs. Zo zie je maar. Een goede slogan, die verkoopt zichzelf. Maar deze slechte slogan dus ook. <laughs> Dan krijg je het weer nog. Vanochtend alleen aan de kust af en toe een zonnetje. Verder vooral heel veel grijs en af en toe regen of motregen. Later trekt het overal dicht en zijn er ook buien bij 4 tot 7 graden.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 What's your name? What's your sign? Girl, you leaving with me tonight. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me I'm just trying to get you in my room and see that big body. This one, this one I seen, couldn't could believe the ass in them jeans. To myself, had to think, any room for me up in them jeans? Ghetto star, ah, you are, ah, eat you up like a chocolate bar. What's your name? What's your size? Goddamn, you got me repeating lines. Let me shake it like you can, not You it. I'm just trying to get you in my room. Uh-huh. Mm. Ooh, bada bing, bada boom. She shake it like you care for me. Mm. You know I like it when you mm. do that little dance for me. Come on. I'm just trying to get you in my room. Uh-huh you bada bingo, bada boom. And my house got a wing with a lot of rooms. I could do a lot of things, get you hot as June. I wanna watch your body swing to the hottest grooves. I'm tryna slide behind it when you throw it round, so I can ride and grind it when you slow it down. Bring it from the top, then take it to the bottom. I'm clinging to your top, tryna make it to your bottom. The way you move is fabulosa. It makes me wanna grab you closer. You know I like it when you bounce, bounce. Throw your hands up and you bounce, bounce. Not on the back down when I'm pressing you, Yeah. I'm finna lay the smack down like a wrestler. Yeah. But nobody get it to popping like this man can. Uh-uh. Had them girls get it to popping on a handstand. Get em. Yeah. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just tryna get you in my room and see that big bada bing, oh bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Baby. Mommy, I'm just tryna get you in my room and see that big bada bing, oh uh-huh. bada you it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, uh-huh. I'm just trying to get you in my room and see that big body, big body. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big body.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 ZFM. sun and I know that he knows I'm allemaal fijne dagen en een voorzitter.